jou daar zag staan. Jij keek naar mij en lachte. Ik keek jou verlegen aan. Ik nam je heel dicht in mijn armen. Jij bleef die nacht bij mij. to tu sais. weg uit mijn leven. Ik kan niet zonder jou. Alles zal ik aan je geven, omdat ik zo van je hou. Iets zegt me diep van binnen. Nooit, nee, nooit wil ik jou kwijt. Wat zou ik moeten